kleine lieve vogel hoog op groene tak. voor mij nog geen leven lang. voor mij zo'n lekker liedje. Zo'n liedje met een heerlijk melodietje. Breng nu met je zang wat kleur leven. Want lieve vogel, dat kun jij wel geven. dat vrienden bij allen toch zo fijn. Kleine lieve vogel, hoog op groene tak, fluit voor mij heel even wat. Blijf voor mij zo'n lekker liedje, zo'n liedje met een heerlijk melodietje. Breng met je zang wat kleur in het leven, want lieve vogel, dat kun jij wel geven. Toen zeg, het nog eenmaal dit refrein. Wij vogel hobbel, op groene tak. Blijf voor mij nog heel even lang. Fluit voor mij zo'n lekker liedje. Zo'n liedje met een heerlijk melodietje. Breng met je zand wat kleur in het leven. Want lieve vogel, dat kun jij wel geven. Doe zeg al dit refrein. Dat vonden mij allen toch zo fijn. Dat vonden mij allen toch zo fijn.